Jan van der Putten met het NOS-journaal. De onderwijsraad vindt profielen op de HAVO en het VWO te verminderen. De raad gaat daarmee in tegen plannen van minister Van Bijsterveld. Die wil van vier profielen terug naar twee of drie. Ze hoopt dat scholen dan meer aandacht kunnen besteden aan kernvakken als wiskunde en Engels. En het onderwijs makkelijker kunnen organiseren. Maar volgens de onderwijsraad levert een verplichte vermindering van het aantal profielen geen inhoudelijke verbetering op. Het zou zelfs kunnen leiden tot een slechtere aansluiting op het hoger onderwijs. En het levert ook nauwelijks organisatorische winst op voor scholen, zegt de raad. Minister Verhagen is niet van plan iets te doen tegen de recente prijsverhogingen voor mobiel internet. en vindt de hogere tarieven van KPN, Vodafone en T-Mobile geoorloofd. Dat schrijft hij in antwoorden op vragen van de PvdA. De drie aanbieders verhoogden onlangs hun prijzen. Dat deden ze omdat ze naar eigen zeggen steeds meer data moeten verwerken. PvdA-kamerlid Van Dam trekt dat in twijfel. Volgens hem willen de bedrijven de inkomsten compenseren die ze zijn kwijtgeraakt doordat mensen steeds minder bellen en sms'en. De parlementsverkiezingen in Rusland worden gehouden op 4 december. President Medvedev heeft dat bekendgemaakt. De partij Verenigd Rusland van Medvedev en premier Poetin heeft met ruim twee derde van de parlementariërs een grote overmacht. De partij is in Rusland wel minder populair aan het worden. Bij een ongeluk op de A15 bij Dodewaard in de Betuwe zijn twee mensen omgekomen. Een vrachtwagen schoot door de middenberm en botste aan de andere kant frontaal tegen een busje. Daarbij kwamen de vrachtwagenchauffeur en de bestuurder van het busje om het leven. Voor het onderzoek van de politie is de A15 bij Dodewaard in beide richtingen afgesloten en dat blijft zo tot begin van de avond. Dan het weer nog wisselend bewolkt, vooral in het noorden buien, vrij veel wind en 17 graden. Morgen een enkele bui, ook wat zon en ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E er staan files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, voorknopend Amstel 2 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 3 en op de A10 Zuid bij Diemen 4. A12 van Den Haag naar Utrecht, voorknopend Prins Klausplein 4. Door een ongeluk zijn daar drie rijstroken dicht. Je kunt er beter omrijden via de N14. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Driebergen en Maarsbergen 3. A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen knooppunt Weert en Soesterberg 7. De andere kant op tussen de afrit Maarn en de afrit Den Dolder 6 kilometer.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 Cause we might not get internet. www.zfmzandvoort.nl me down till early morning. Hey, sexy lady, uh, I like your flow. your body's banging, yeah, out of control. put it on me, uh, ceiling to floor. Only you can make me for more.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 say high. When you shake the shake it down low. now you wicked to rock it now. Lie. now I like the way how you flow. Every time you're passing me by. Now you wiggly jiggly and oh. And you wicked to rock it now.